Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Topdiplomaten van de VS en China hebben voor het oog van de camera ruzie gemaakt... in de eerste fysieke ontmoeting tussen de twee landen sinds president Biden aan de macht is. Minister van Buitenlandse Zaken Blinken sprak zijn diepe bezorgdheid uit... over het handelen van China in Hongkong en in de regio Xinjiang. Cyberaanvallen op de VS en andere zaken die volgens hem de stabiliteit op de wereld bedreigen. De Chinese topdiplomaat Yang reageerde met uitgebreide kritiek op het agressieve buitenlandse beleid van de VS en de behandeling van minderheden door het land. Het is uitzonderlijk dat beide wereldmachten bij een topontmoeting publiekelijk zo kritisch zijn op elkaar. Oudere bond ANBO vindt dat demissionair minister De Jonge met extra voorlichting moet komen over het AstraZeneca-vaccin. Het imago van het vaccin heeft volgens de bond een deuk opgelopen... nadat het gebruik tijdelijk werd stilgelegd vanwege mogelijke ernstige bijwerkingen. Nederland start de inentingen volgende week weer op... nu de Europese medicijnautoriteit EMA heeft geoordeeld dat het vaccin veilig is. De huisartsen zijn daar blij mee. De Landelijke Huisartsenvereniging noemt het goed dat de jongen meteen heeft laten weten dat de vaccinaties weer verder kunnen gaan. Deze week werden bij de huisartsen en de GGD 110.000 prikken met AstraZeneca uitgesteld. Bordspel Monopoly krijgt nieuwe algemeen fondskaarten. Het is voor het eerst dat die kaarten in de 86-jarige geschiedenis van het spel worden aangepast. Monopoly-eigenaar Hasbro wil het spel moderniseren. Kaarten met daarop bijvoorbeeld geldprijzen voor schoonheidswedstrijden... hadden volgens het bedrijf eigenlijk een tijd geleden al aangepast moeten worden. Via een speciale website kunnen fans van het spel kiezen... wat er op de 16 nieuwe kaarten gedrukt moet worden. Het weer.